4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het RIVM heeft 121 nieuwe patiënten geregistreerd met het coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal patiënten op ruim 500. Het aantal nieuwe positieve testen is hoger dan de afgelopen dagen. Een deel van die toename komt door het onderzoek dat de afgelopen dagen in de provincie Brabant is uitgevoerd. Verder is er een vijfde persoon overleden aan de gevolgen van het virus. Het gaat om iemand van 68 die net als de vorige sterfgevallen al ziek was. Het RIVM heeft verder de lijst met risicogebieden Bieden aangepast. Heel Italië geldt nu als risicogebied en niet meer alleen het noorden. 25 Nederlandse en twee Belgische toeristen in Vietnam zitten in quarantaine op een militaire basis. De toeristen zijn op groepsvakantie met reisbureau Krasreizen. Op een binnenlandse vlucht zaten de vakantiegangers samen met een besmette Engelsman. Iedereen is inmiddels getest. Wanneer de uitslag komt is niet bekend. En in Brabant gaan komend weekend naast de wedstrijden in het profvoetbal ook alle duels in het amateurvoetbal niet door. De KNVB volgde mee het advies van sportkoepel NOC-NSF. De hoogste baas van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stapt op. De ondernemingsraad heeft geen vertrouwen in het plan van aanpak om Rob van Lint om de organisatie te verbeteren. Daarom houdt hij de eer aan zichzelf. De NVWA ligt al langer onder vuur, onder meer vanwege de schandalen in de slachthuizen en het tekortschietende toezicht. En ook mislukte een ICT-project dat miljoenen kostte. In supermarkten, in Poolse supermarkten in Den Haag... liggen steeds vaker illegale medicijnen in de schappen... zoals pijnstillers en antibiotica. Speciale teams van de politie en douane nemen die illegale medicijnen in beslag... en de winkeliers krijgen een boete. Met de medicijnenhandel wordt volgens de politie inmiddels net zoveel verdiend... als met de hennepteelt. Het weer in het zuiden is bewolkt met kans op regen. In het, midden, in het midden van het land en in het noorden is het droog en af en toe zon. Het waait vooral aan de kust stevig en de temperatuur is opgelopen tot maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag.